Freddy van met het NOS-journaal. Een medewerker van de marechaussee op Schiphol zit vast op verdenking van het schenden van zijn ambtsgeheim. Volgens het parool wordt hij ervan verdacht dat hij informatie heeft gelekt naar criminelen. Het OM wilde niets over zeggen. De man is geen rechercheur. De rechter verbiedt de actie van de FNV in Utrecht en Amsterdam morgenochtend niet. Daardoor rijden er morgenochtend in en rond Amsterdam en Utrecht nauwelijks bussen, trams en metro's. De FNV voert actie tegen het loonakkoord voor Rijksambtenaren. Actie duurt tot half negen, daarna gaan de medewerkers weer aan het werk. Cubas, het eh, vervoersbedrijf in Utrecht, had het kortgeding aangespannen tegen de FNV. Hockeytrainer Luigi C. heeft in hoger beroep 22 maanden cel gekregen. 12 daarvan zijn voorwaardelijk. Het is een straf voor het filmen van honderden meisjes en vrouwen in kleedkamers. De straf is bijna gelijk aan de straf die de rechtbank had opgelegd. Britse parlementariërs mogen worden afgeluisterd door Britse inlichtingendiensten. Dat heeft het IPT besloten. Dat is het tribunaal dat in Groot-Brittannië toezicht houdt op de inlichtingendiensten. De uitspraak is opvallend. Tot nu toe gingen politici ervan uit dat ze werden beschermd door een belofte uit 1966 van toenmalig premier Wilson. Die zei dat parlementsleden niet zouden worden afgetapt. En zeker 30 managers van Volkswagen zouden hebben geweten van de fraude met de software in dieselmotoren. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zijn het er mogelijk nog meer. Volkswagen spreekt het bericht tegen. Het bedrijf heeft steeds gezegd dat waarschijnlijk een kleine groep werknemers betrokken is geweest bij de fraude. Door die fraude software haalden de dieselauto's betere resultaten bij het testen van de uitlaatgassen. Het weer, Bewolkt, op veel plaatsen af en toe regen. Vannacht wat droger, maar lokaal nog steeds regen. Temperatuur tussen de 2 en de 6 graden. Morgen weer bewolkt en weer regen en 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Vanwege de regen is het een vrij drukke avondspits. Veel dagelijkse files zijn een stuk langer dan gebruikelijk en vooral voor rond Rotterdam en Utrecht. Nou, files met de meeste vertraging in de Randstad, die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Gooimeer en Kloopert Eemnes 15 kilometer. En richting Amsterdam staat tussen naar de Muiden-Oosten 7 kilometer door een ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrij. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Nieuwendam en Afrit Rij 3 kilometer door een kapotte auto. Er is is reis ook dicht. En op de A13 richting Den Haag bij Del zuid 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En ook daar is één reis ook dicht.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 En eh, ik had een playlistje aangezet van Spotify. En ik hoorde ineens Big Girls Cry van Sia. En ik had helemaal kippenvel. Wat een ongelooflijk mooi liedje nou, is dit. Mooitje. Je hoorde Sia hier bij CFM. En je hoorde Macklemore met Downtown. Wat leuk dat ze er zijn. Die lieve Steffen <laughs> Hey Steentje. Mooi. Jij gaat dit weekend doorbrengen in uh, Zandvoort, hè? Ja, even een weekendje uitwaaien. Ja, wat tof. Ja. Je gaat eh, met je vriendin hier even zitten. Ja. Lekker? Ja, best wel lekker. Ja. Je hebt een Playstation meegenomen. Ook, ja. Ik weet al wat het gaat worden, hoor. Ja, Playstation. Ja. Heel veel Playstation. de bezorger is er. Zal ik even heen lopen? Oh, de, de bezorger is er. En dan zullen we dan gewoon even een plaatje draaien. Ja, dan gaan we zo meteen wel even lullen. Prima. Oké, allemaal. Die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Ook al ben je er niet klaar voor. Het is tijd om te gaan zingen. Staan met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast. Jongens, daar komt ie hoor, komt ie hoor, komt ie hoor. Het is weer tijd, die woensdagavond. Je radio op 106.6. Ze zijn weer even losgelaten. Lekker hoor, zo'n patatje. Kwaliteit, net als op. Wij moesten even eh, de bezorger betalen. Ja, zo, werkt het in het radioleven. Niks komt gratis. Het is sterven Stein. Dan moet je bij de tv. CFM. Ja! <laughs> Ja, Steffenstein op CFM. Je denkt, je denkt, je, je denkt misschien, wat doe ik hier? Moet ik hier... Gaan we zo meteen dan wel even inhoudelijk lullen? Maar je we gaan eten. Ja, we gaan eten. Dus we gaan even een liedje op replay zetten. Ja. Je mag lachen. Ik lach. Ik lach alleen maar.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 Ah yes, hier bij ZFM je hoorde replay. Ja, ik heb, uh, afgelopen week heb ik een sollicitatiegesprek gehad bij, uh, bij Talpa. Maar wat het dus is, ik mag daar helemaal niks over zeggen. Want we moesten een quitclaim ondertekenen. Dus ik mag helemaal niks wat daar gebeurd is, dat mag ik vertellen. Mag je niet zeggen hoe het gesprek ging? Nee, helemaal niet. En om het hoeveel man je daar waren? Maar... Oké. Ik mag er echt niks over zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat het een supermooi gebouw is. Echt een mooi gebouw op het Mediapark. Maar het stond er zeker in dat je dat moet zeggen. Nee, nee, nee. De sfeer daar is echt top. Nou, ik, ik vond daar echt heel gek bij Talpa. En je merkt gewoon dat je een beetje in het bloeiend hart van Hilversum zit. Dat vind ik gaaf. Ja, is dat zo? Ja, ja. Nou, spannend. Dus, eh, nou ja, goed. We gaan allemaal nieuwe wegen in, ik heb, dat leuk. Ja, jij gaat, want jij gaat, eh, jij wordt assistent, eh, als het goed is, assistent supermarktmedewerker. medewerker. manager. Supermarktmanager, ja. Assistent, ja. Nou, tof. Assistent medewerker word je. Nee, nee, nee. Nee, ik, wel, ik, aim voor de stars, hè. Jij gaat assistent supermarktmanager eh, worden bij een spar in, eh, in Den Haag. Ja. Wat super gaaf. Ja, want ik ga samen met mijn, eh, met mijn chickie. En, dus ik was op zoek naar een baan in Den Haag. En ik heb gewoon een beetje rondgelopen. En ik zag ineens dit. En die man die heeft net zijn eigen winkel geopend. Franchise. Het is een kleine spar. Maar er zit heel veel universiteiten, heel veel ministeries in de buurt. Dus hij richt zich echt op ambtenaren en op studenten. Ja, die hebben ook wel wat geld. Nou ja, vooral de <laughs> ambtenaren dan. Ja, er zit wel En studenten in Den Haag. ja, we even naar jou. Het is best wel nog wel in een dure buurt volgens mij. Als ik dat zo zie. En eetentjes en dat soort, dat soort onzin. Dus er zit wel geld. En, eh, ja, en hij draait nu nog 60, 70 uur, 70 uur in de week. En hij doet het allemaal nog zelf. En hij zegt, ja, ik zoek gewoon iemand die mijn last even, eh, even wat taak van me over kan nemen. Dat als ik er niet ben, dat de winkel gewoon net zo goed doordraait dus ja, daar wil ik jou voor opleiden. Dus. Je, je, bent natuurlijk ook wel de ultieme sidekick. Ik ben inderdaad de, de ultieme, sidekick. Ja, nee, helemaal tof. En je gaat met je chick in Den Haag wonen. Ja. Want dat, is, dat lijkt me wel. Jullie bent 19, hoe oud is zij? Ook 19. En jullie gaan samen wonen? Ja. Super Ja, wel. Ja. wel eh, ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen. ja. Jij hebt natuurlijk eerder wel eens een vriendin gehad. Ja. Ik, ik denk dat je best wel kans van slagen hebt nu. Ja, want ik, ik wil natuurlijk niet lullig doen, maar nu denk ik echt van, nou, dit kan wel eens wat worden. Dat, dat, heb ik niet eerder gehad. Dat, ik heb, maak jullie natuurlijk af en toe mee op woensdagavond. En ja, dat, ja, dat gaat wel lukken. Ja, Daar dat denk ik ook wel. In. Ik heb er ook wel vertrouwen in. Stijntje onder de plak. Nou, ah, eh, nou. Wil jij Stijn konden leren, dan kan dat steffenstijnsjfm.gmail.com. Gmail.com. of je kan twitteren, Het En Steffen Stijn. Exact. Of je kan eh, WhatsApp en onze nieuwe, dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Zometeen hier Avicii, City Lights en in Maurice, die jonge hond... gaan we het hebben over vreemd gaan. Vind je dat dat moet kunnen, vreemd gaan? Nee. Nee. Oké. Nou, hoe dat precies zit zometeen. Het gaat naar Saoedi-Arabië. Niet je interesse verliezen. Het is echt een leuk verhaal. Nou. En eerst is hier David Guetta, Sun Goes Down. When the sun goes down And your eyes cannot see When the sun goes down And your hands cannot reach when your bones feel like breaking and your heart It's just too naar daarvoor de David Guetta om een beetje in te komen... voor het Amsterdam Dance Event. When the eh, sun goes down. Nou, nice. Ik, um, normaal zouden we hier Maries de Jonge Hond doen... maar ik ben nog aan het eten. Ja. En ik vond iets anders. Oh. En daar wil ik wel even een stukje van laten horen. Nou. We hebben een cd'tje, een nieuw cd'tje. Marie-José van de Kool? Nee, nee, nee. nee. Nou, jammer. Dit, is om een beetje Zandvoort. We krijgen wel eens de kritiek van... jullie zijn een programma van de lokale omroep. Maar eigenlijk doen je niet zoveel met Zandvoort. Nou, nou, en Zandvoort is gewoon kut. dus ik heb hier een cd'tje gevonden. Het Zandvoort Mannenkoor in Concert. Nee. Nee, laten we dat maar niet gaan doen. En dat is met de protestantse kerk. Onder leiding van Wim de Vries. En af en toe featuring het Music All In Koor. En dat is een dameskoor. Koor. Dus eigenlijk is het een mannenkoor met een dameskoor. Dus eigenlijk is het gewoon een... Ik heb het licht gezien. Wel een mooi hoorspelachtig. Dan Dat moesten we nog een keer doen, hè, een hoorspel. <laughs> Dat wouden, nee, dat wouden we, we moesten ook nog een keer boosten. Ja, oh ja. We moeten zoveel. Ja, dat is waar. We maken allemaal loze beloftes. <laughs> ja, het is echt zo. Wil je nog een stukje horen of vind je het al mooi geweest? Eh, ja, ik vond het eigenlijk voordat het begon al mooi geweest. Dank je. Dan meteen maar eens die jonge hond. we felt bad about it. As we drank deep from the light. Cause I felt melting magnets, babe. The second I saw you through half shut eyes. Smoke and sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you and that girl. She your girlfriend, face from heaven. bij ZFM samen met Urban Cone. Je hoorde Lionhearted. En je hoorde Magnus van Disclosure en Lorden. Moest even nadenken. Ja, dat is een ja, ja, Heb je het weerbericht wel erbij? Eh, ja, zeker. Tuurlijk hebben we die erbij. Kijk, hier is hij al. Dames en heren, het is zes over half. Veel te laat. Tijd voor het weerbericht. Stijn Duursma. Eh, nou, laatst vanavond en vannacht is het vrijwel droog. Vannacht wordt het tussen de twee en Wacht, de moet ik dan dat niet eigenlijk aankondigen? Wacht, doe even opnieuw, oké? Oké. Stef en Stijn met het ADE-weerbericht. <laughs> Stijn Duursma. Laat vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Vannacht wordt het tussen de 2 en de 6 graden. Morgen is het bewolkt en eerst droog. In de loop van de ochtend en vooral in de middag gaat het vanuit het oosten weer regenen. Met gemiddeld over het land 9 graden blijft het behoorlijk fris. Vrijdag blijft het bewolkt, nat en vrij koud. In het weekend overheerst de droge periode met zondag mogelijk een beetje zon. Het wordt dan wat minder fris. Kijk eens aan, dankjewel. Nou, dat is in ieder geval helemaal geen vaag weerbericht. Het wordt fris en het wordt minder fris. Dankjewel. Dankjewel. kost op. Dan gaan we eens even kijken naar de ADE-fileberichten op de A1 Amsterdam amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer en tussen restaurant De Witte Bergen en Eembrugge. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer. Zijn trouwens vertragingen langer dan 6 minuten. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen naar de vesting en knooppunt Muidenberg 2 kilometer. Daar sta je 7 minuten vast. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel. Daar 5 kilometer dus langzaam rijdend verkeer. Gaat je 8 minuten duren, 8 minuten kosten. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar 6 kilometer. En op de A2 utrecht bos tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Culemburg en Waardenburg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar ongeveer 12 minuten. De A7 Heerenveen Groningen tussen Hoogkerk en knooppunt Juliana. Kleine vertraging van 8 minuten. Ehm, dan hebben we nog het volgende. De A12 Utrecht Arnhem tussen Veenendaal West en Wageningen. Daar 5 kilometer stilstandsverkeer. En op diezelfde A12 maar dan Utrecht Oberhausen tussen Arnhem Noord en Duiven. 6 kilometer stilstandsverkeer. Dan ben je 21 minuten langer onderweg. De A20 Hoek van Holland Gouda. Ze komen Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar 6 kilometer langzaam rijdend verkeer door een eerder pechgeval. Kost je ongeveer 11 minuten. De 27 Utrecht Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan nog de 58 Breda Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Daar 5 kilometer langzaam rijdend verkeer in totaal. Is ongeveer 15 minuten. Ehm, voor de vertragingen op de N-wegen en andere vertragingen... dan eh, check je ved.nl. En verder kunnen wij nog vermelden dat het rondom Amsterdam vrij druk is. Dat heeft te maken met het Amsterdam Dance Event. Hou daar dus rekening mee. Dan de ADE flitsberichten. Het gaat vannacht flitsen. Onder andere in Paradiso, de SK. Amsterdam Rij, Amsterdam Arena. Vind je het nou echt leuk of doe je op? Nou, gisteren flitste het niet in Amsterdam Arena. Maar hij heeft nog een goed bruggetje er tegenaan zo. flikkeren. Ja, dan wil, wil je daar zo nog even over hebben? Ja, dan wil ik het heel ik graag Ik heb lopen schreeuwen voor mijn tv. Ik gaan heb we, ook... Gaan we eh, het zo uitgebreid even over... Dan wachten we even totdat Roel hier is. Dan kunnen we met z'n drieën ja, even... daar hij eh, zijn professionele mening ook even over. Exact. Nederland de bakel heen gooien. Voetbal Insight zo meteen. Precies. Inside your mother. Daar meteen eigenlijk weer bij Daar past ook wel voetbal in, hè? Ja, eh, dikke vagina. Eh. Daar kwam een voetbal uit, dus er kan ook een voetbal in. De A67, Eindhoven-Venlo, tussen Gelderop en Helmond. Hey, hey! Helmond! De gekste! 31.0. Hey, hey. De A9 Beverwijk-Alkmaar, tussen Akersloot en Alkmaar. Daarbij 67.0 is gemeld door Serkan. Dat is eh, een vluchteling die nu in Alkmaar is <laughs> ondergebracht. Ah, dat vind ik lullen. De A12 Utrecht-Roeso is toch blij dat hij... ja, dat, is waar. Dat hij in Hengelo is terechtgekomen. <laughs> Alkmaar. Ja. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Ede Ede Oosterbeek daarbij 114,4. En de A30 Ede-Barneveld. De van Scherpenzeel daarbij 18,3. Heb je een flitser gezien en wil je ook dat we jouw naam belachelijk maken... kan je melden via flitsers.nl. Ja. Eh, ik was, laatst was ik met eh, mijn vrouw bij eh, de apotheek voor Viagra. Oh jee. En ik vraag aan die man achter de balie van... joh, wat kosten die pillen eigenlijk? Dus die man die zegt van, ja, die zijn er 50 euro per stuk. Dus, dus ik zeg zo van, zo, dat is verrekte duur. Zeg maar, vrouw, doe niet zo kleinzielig. Wat is nou 100 euro per jaar? 106 sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle. Du mal et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel.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 weekend is hij bij het Amsterdam Music Festival op zaterdagavond. En nu is hij bij ons, Chesto. Je hoort de Chemicals. En daarvan met de gym met... -m. Ja, ik vond dat ik het net beter zong dan dat jij het nu uitspreekt. Zing het nog eens? Ah, ah. Wacht, dan weet ik wel een beetje achter. Daar weet ik hem er ook bij. Anders dan, dan wordt, het lijkt het op. Even kijken hoor. Beetje, Ja, jij roept gewoon wat klanken die Frans <laughs> klinken. je Ja, dat bedoel ik. Het klinkt toch gewoon heel... Het klinkt Frans, maar ik vraag, nu, hoe ga, ik vraag nu, hoe gaat het met jou? Uh, je ne pas un eh, zebado nimmendum. Ah, de kebab. Klinkt ook Frans, maar <laughs> het, het slaat helemaal nergens op. Ik weet nog dat vroeger ehm, hadden wij een keer een docent, moesten we een mondeling doen. En een klasgenoot van ons, die had een theorietje. Die ehm, had bedacht van, ik kan overal op zeggen wat zij vecht. Je ne sais pas, ik weet het niet. En dan voer ik wel gewoon een goed gesprekje. Eh, en wat denk, je, wat denk je dat hij had voor cijfer? Ja, een 1. Ja, precies. Tuurlijk. Maar hij was, hij was zelf veel overtuigd dat dat... Maar als je zelf ergens maar heel hard in gelooft, dan wordt het uiteindelijk ook wel gewoon waarheid. Maar in dit geval niet. In dit geval niet. Nee, Shane nee. Uh, dat hoorde je van met de team, zo heette die plaat namelijk. Ja. Het is me. SQ tu me. Ik kan totaal geen Frans. In Duits kan ik echt Minimaal. Engels kan ik wel goed. En Nederlands kan ik kan je, kan je wel een beetje Duits? heel klein beetje. Ja, Ramstein, dat ken ik wel. <laughs> Doe hast natuurlijk. Zo'n teringherrie. Hey, dit is Guitar Hero eh, shit, man. Nee, dit, dit zat niet in Guitar Absoluut dat dit wel een Guitar Hero zat. Deze maand komt een nieuwe Guitar Hero Ja, ik had het al gezien. Maar ik wil hem echt wel hebben. ja. ja. Ja, maar, alleen voor de next gen, liefst gehad. Ja, maar wat zo tof is, je kan, hem, oh, je kan hem ook op iOS installeren en zo. Hij werkt via Bluetooth. Je kan gewoon op je iPad, kan je het airplayen naar je tv. Oh, Allemaal een teringherrie is dit. Oh, maar goed, we gaan het even niet over Duitse muziek hebben, maar over... Doekoe. Want iedereen houdt van doekoe. En iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig. Maar mijn vriend Armin van Buren wel. Want ehm, we hebben een lijstje. En daarin staat hoeveel, ehm, hoeveel elke artiest verdient. ja, daar waren we net nu Hoeveel, hoeveel DJ verdient. Want dat is natuurlijk... Eh, ja, we, krijgen bezoek. We gaan gewoon net door alsof er niks gebeurd is. Het is natuurlijk het Amsterdam Dance Event deze week in Amsterdam. En dat begint vanavond een beetje. En dan eh, tot en met zondag gaat het door. En eh, we hebben een lijstje met de best betaalde DJ's ter wereld... wat ze vragen voor een uur. Ja. Dus, dus voor een uurtje optreden... als je een tuinfeestje geeft, dan kan je voor een uurtje kan je ze boeken. Ja. En de vraag is, hoeveel moet je ze dan gaan betalen? Precies. Dus we hebben hier een lijstje en ik ga je gewoon willekeurig wat, eh, wat, wat vragen. Ja. Ben je klaar voor? Heb je een range van zoveel tot zoveel? Of je, je, mag, je mag er 10.000 naast zitten. 10.000 of 10%? Nee, 10.000. 10.000. 10.000 dollar mag je ernaast zitten. Oké. Ehm, wat betaal je voor een uurtje Avicii? Eh... Uh, 150.000 euro. 2 ton. Types. Oké. Even kijken. Ja, dat is ook wel een van de duurste. Ja. Ehm, wat betaal je voor een uurtje Calvin Harris? Eh... Eh, nou, 200.000 euro. 150.000. En wat wel mooi is om dan er meteen bij te zeggen... Kelvin Harris is ehm, überhaupt gewoon de best betaalde producer slash DJ. En die ehm, is, heeft een waarde op dit moment. Dus dit staat op zijn bankrekening. 66 miljoen dollar. en dat komt omdat hij ook heel veel tracks produceert samen met... Ja, eh, daar krijg je natuurlijk ook heel veel geld voor. Met andere artiesten. David Guetta. Nou, ook wel uh, eh, 250.000 euro. 250.000. Die is de duurste om in te huren. En eh, verder heeft hij niet normaal Als je 250.000 euro Hij heeft 30 miljoen op de bank staan. Dat is niet normaal. En dan eh, zullen we er nog eentje doen? Maar nee, maar ik vraag me af, 30 miljoen. Als je 250.000 per show, dat is dus vier shows voor een miljoen. Dus dan ben je 120 shows verder, heb je 30 miljoen. Ja. Ah, hij doet toch al in een jaar. Ja, maar goed, er zit een heel management bij. En dat vliegtuig, dat vliegt ook niet op water. Dat, nee, dan moet je ook geen Ja, dan, moet je, gewoon, moet je gewoon met KLM Business Class. Ja, precies, homo. Of gewoon normale vliegticket. En dan nog een leuk detail, als we het dan in het artiesten over het algemeen hebben... is Taylor Swift is de best betaalde artiest. Als je Taylor Swift een uurtje op je feestje wil hebben, dan betaal je een miljoen. Dus bij, eh, bij de laatste Victoria's Secret show heeft ze twee uur opgetreden. Dus Victoria's Secret heeft gewoon 2 miljoen ah, neergelegd. Dat is toch niet normaal. Om Taylor Swift daar te krijgen. En wij krijgen hier gewoon helemaal niks. Wij krijgen gewoon <laughs> helemaal niks. En kijk ons werk doen. Taylor ja, wij, Swift die, laat zich lekker opmaken door zijn homootje achter de schermen. Die gaat even staan, die playback. Want live zingen, dat kan ze niet. Nee, dat kan ik zelf nog beter.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 Maar wat is er gisteren gebeurd? Nou ja, wat nou is eigenlijk het afgelopen, jaar gebeurd? Weken, maar gisteren de ultieme climax. En we gaan het zo meteen eens even hebben over de wedstrijd tussen Nederland en ik weet het land niet, Tsjechië. Tsjechië, ja, gewoon niet alleen die wedstrijd, maar, gewoon, de hele kwalificatie. Zullen we in het, in het algemeen even analyserend zo meteen het gaan hebben over het Nederlandse voetbal. Laten we dat met ons fantastische voetbalstand eens even gaan doen. Ja, zometeen uh, Roel er ook bij. Dan gaan we eens even, eh, gaan we eens even goed kijken. Ik denk dat ze voetbal en site eh, de hele presentatie kunnen, we, kunnen gaan opschieten, Als ja. we ons helemaal in actie hebben gezien. Ik, als ik mijn haar gel, ben ik net Wilfred gene. En dan wil ik wel die dikke met die snorren <laughs> en ik dan die dikke uit de jury was. En dan, en dan wij dan nog steeds bij was. Ah. Zometeen gaan we het even hebben over voetbal. Maar eerst even in de stemming komen, want het Amsterdam Dance Event begint vandaag. En jij gaat ook wat doen hè, dit weekend. Je gaat naar de rij, toch? Nee, dat kan. Ik heb die tickets gewonnen, maar ik weet nog niet hoe ik heen ga. Weet je, chick. Kan. Toch ja, leuk. dat is een mogelijkheid. maar mogelijkheid. Ja. Maar we hadden ook casino, dus hè, dat is ook wel heel lastig. Ja, dan ga je liever naar, de casino natuurlijk. Nou, moet, moet nog even kijken. Wat maar... moet je nou met DJ Snake, man? Ja, fuck dat. Laat nergens op. Is it alright if I come round? Is it too late if I come now? Will you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay over All I can think about is coming over, coming over All I can think about is coming over, coming over, coming over Isn't it strange? About oh, oh. strings to never coming over. All I can think about is coming over, coming over. samen met Kaigo Coming Over hier bij CFM. Nou, we hebben Roe en Merel coming over. En we gaan het zo meteen even hebben over die wanstoltige wedstrijd van gisteren.